net met het NOS-journaal. Nederland alleen extra hulp geven als het land aan heel strenge voorwaarden voldoet. Minister De Jager van Financiën heeft dat gezegd. De Grieken moeten dan extra bezuinigen, hun economie hervormen en staatseigendommen privatiseren. Hij benadrukte dat EU-geld niet in een bodemloze put verdwijnt. De gevolgen van de crisis in Griekenland zijn volgens de jager in potentie ernstiger dan die van de bankencrisis. Als het misgaat betalen wij het gelag, zo benadrukte hij. De Grieken hebben al 110 miljard euro uit Europa toegezegd gekregen. Voor een bezoek aan bijvoorbeeld de logopedist, de diëtist en de ergotherapeut is het niet langer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te hebben. Met de maatregel om de verwijsbriefjes voor behandelingen door paramedici te schrappen, wordt de huisarts ontlast en krijgt hij meer tijd voor andere zaken. Eerder was al een verwijzing voor onder andere de fysiotherapeut en de mondhygiënist al geschrapt. In Egypte is nu ook de vrouw van oud-president Mubarak aangehouden. Zij en haar man, die al een maand in een ziekenhuis in hechtenis is, werden vandaag urenlang ondervraagd in een onderzoek naar corruptie. Na afloop werd bepaald dat ze voor 15 dagen wordt vastgezet in een gevangenis in Cairo. En ook de hechtenis van haar man is met 15 dagen verlengd. Twee van hun zoons zitten ook vast. Ze worden allemaal verdacht van machtsmisbruik en betrokkenheid bij de gewelddadige dood van betogers tijdens de volksopstand van begin dit jaar. Toezichthouder Opta vindt dat telecombedrijven moeten stoppen met het gebruik van de omstreden DPI-apparatuur. Gisteren werd bekend dat KPN met deze apparatuur het mobiele internetverkeer van zijn klanten aftapt. Er kwam veel kritiek, onder meer over schending van de privacy. KPN's concurrent Vodafone zegt dat het de DPI-apparatuur ook al jaren gebruikt, maar de privacy van klanten is daarbij niet in het geding, zegt het bedrijf. Het weer, zon, stapelwolken. In het binnenland kans op een bui. Het is tussen 14 en 18 graden. Morgen buiig en zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergaasmeer en Muiden staat 6 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer 4 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Daar staat 9 kilometer file. Er ligt daar rommel op de weg en daarom is is de rijstrook dicht. A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 9 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 5. A20 Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 7 kilometer file. A28 Utrecht Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit den Dolder 4. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer.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 Iedere vrijdag staat hij voor je klaar. De hitlijst van Europa tussen 3 en 5. Mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben. Zaterdag doen we het gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9. 21 e jaar nog weer van deze hitlijst. Aflevering 19. Deze week in de lijst 18 stijgers, 4 zittenblijvers, 14 dalers. En ook 4 nieuwe binnenkomers. Die hebben we alle vier natuurlijk gehad. Ruimte is gemaakt door Milk and Sugar, Fire Con Diaz, na Nana. Take That and The Flood. The, the Dirty Money Coming Home. Alicia Dixon, Jay Sean, Every Little Part of Me. Een goede week is het voor eh, Lady Gaga. Vorige week nam nog op 28 en deze week omhoog naar nummer 18. En een slechte week voor Avril Lavigne en What The Hell. Zij zakt namelijk 14 plaatsen. Langs genoteerd Martin Solveig en Dragonet Hello. 17 weken lang alweer. Als een van de binnenkomers hadden we trouwens de baseballs met Candy Shop kan ik jou vertellen dat ze ook het nummer van Martin Solvlek Hello even onder genomen hebben. Ook die is terug te vinden op hun nieuwe album. Mocht je die dus willen horen, Hello van de Baseballs. Erg leuk gedaan weer. 13 mei vinden we ook wel terug in de geschiedenisboeken. 1619, Johan van Oldenbarneveld wordt in Den Haag onthoofd op eh, last van Staten-Generaal.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 En wij gaan verder met de hits van Europa. En de grootste stijger van deze week is voor Lady Gaga en de Judas. We vinden haar op nummer 18. Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Gaga. beetje aan het yo-yo zijn ze. You and Me at Six featuring uh, Shitty en Rescue Me. In de tiende week eh, doen ze het weer goed. You and Me at 6 van 21 omhoog naar nummer 17. Lady Gaga met Judas hoorden we daarvoor op uh, nummer 28. Althans, dat was vorige week. Deze week gaat ze omhoog naar nummer 18. Nummer 16 gaan we mee verder. is voor Alexis Jordan en Hush Hush Hush. In de vijfde week gaat ze omhoog van 22 naar 16. you want, right? Don't tell me what you won't do. Tell me what you gon' do. What you gon' do? Once I throw on this loud go wow wow, what you gonna say? You Act like you gon' mean, but I know that you gon' stay. Break it down, take it down, down, girl, don't even play. Once I set the mood right, I'ma make it sound like. and the black mic, and we all alone. What it sound like? The night was dead, we found life. I know I talk shit, but it sound right. you say you can't, but that's a fib. Gotta give something, something's gotta give. I bet you love it, I win the bet. Now we laying up <laughs> cigarettes. Now I ain't even gotta say shit to make you feel alright the moonlight I'ma make it sound like Yeah, I'ma, yeah, I'ma make it Once I do once I Soulflex aan met Clay en Ready to Go. De zesde week omhoog van nummer 18 naar nummer 14. Daarvoor Mike Posner en Lil Wayne Boom Chickawawa. Acht weken lang staan zij in de lijst en die gaan van 20 omhoog naar nummer 15. Mocht je nou afvragen van wie heeft ook alweer waar gestaan, je kan straks de lijst weer nalezen op internet. www.cfmzandvoort.nl Bij de programmering klik je op vrijdag en dan doorklikken naar de Euro Breakdown, dan vind je ze allemaal weer. Dan zie je ook dat op deze, deze week op nummer 13 is blijven staan eh, James Lund. De negende week blijft So Far Gone, waar die zat. Years and Till the World Ends. Acht weken staat ze nu in de lijst van 15. Eh, Ging ze omhoog naar nummer 12. Vinden wij op nummer 20 de Black Eyed Peas Just Can't Get Enough. In de 14e week zak het van 17 naar nummer 20. Adele Someone Like You gaat in haar vijfde week omhoog van 24 naar 19. Lady Gaga en eh, Judas doet het goed. In de vierde week gaat ze 10 plaatsen omhoog naar nummer 18. You and Me at 6 featuring Shitty en Rescue Me. In de tiende week omhoog naar 17. Alicia, eh, Alexis Jordan met Hush Hush Hush in de vijfde week van 22 omhoog naar 16. Mike Posner en Lil Wayne in de Boom Chicken Wow Wow staan acht weken in de lijst, gaan van 20 naar 15. Maar de Soul Like Clay Ready To Go in de zesde week van 18 naar 14. Op 13 blijven staan in de negende week James Blunt, So Far Gone en Britney Spears hoor je Till The World Ends van 15 omhoog naar eh, nummer 12 en dat alles in haar achtste week. Lady Gaga, Born This Way, dat is eh, de nummer 11 van deze week. 7 weken staat ze in de lijst van Europa. Nee, ze kwam vanaf 7. 13 weken staat ze in de lijst. Een beetje verlies voor haar dus. Voordat het uh, top 10. gaan eerst nog even... Eh, Westkust, weerbericht. Kijken wat het weer dan allemaal gaat doen. Vandaag begonnen we wel met zonneschijn, maar daarna steeds meer bewolking. Het blijft wel droog, temperatuur maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht overwegend bewolkt. Het blijft wel droog. Wind waait dan uit zuid tot zuidwest, vak tot matig van kracht. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen wordt het heel ander weer. Wisselend bewolkt, vallen enkele buien. En deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met onweer temperatuur zal uitkomen op een graad of 16. De wind die zal vrij krachtig zijn, de kracht van 5. Zondag dan weer zonneschijn. Eh, maar er vallen ook wel wat buien. Daarbij kan het ook weer tot onweer komen. Wind uit noordwest. Temperatuur stijgt naar een graad of 13. Vlak aan zee en een graad of 15. Eh, dat verder landinwaarts. Morgen, eh, of maandag ook weer wat wolkenvelden. Maar daarna steeds meer kans op zonneschijn. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Short van Dam. That's not a plane, that's me. I'm sitting where I'm supposed to, floating on the cloud. Can't nobody come close to the concrete and the sky switch places. So now my ceiling is painted with cosmic spaces. Fly cracking to the moon, keep your eyes shut. Blasting off like a rocket from the ground up. I used to catch a cab on the Monday, now a taxi, satellites lights on the runway. Fly, condo on the Milky Way, a house on the cloud, and God's repairs my drive. I got that, so if you need me, you can find me in the alligator was sky. When the rockets came to life. that the sun is something that we can't fly to. Well, I sit on my star and see street lights. Look up high, you miss me if you blink twice. <laughs> Imagination is high, and if you got it, you can meet me when you see me in the alligator sky. When the <laughs> rockets came to life oh. and carried you away into the alligator sky. To the alligator sky. Even week nog buiten de top 10. CeeLo Green, Bright Lights, BKCD. Toen op nummer 14. Deze week eh, had haalt hij daar de helft van af. Dan blijven er zeven plaatsen over. En daar is hij op terechtgekomen. Dat alles in de zesde week alweer. Daarvoor op nummer 10 hoorde je Oval City en de Alligator Sky. In de zevende week blijven ze zitten waar ze vorige week ook zaten. We gaan de top 5 in. We doen dat met Nicole Searchinger, Don't Hold Your Breath.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 Voor eh, Ina, de sun is up. In de zevende week gaat zij ook omhoog, wel van 9 naar 4. En ook Nicole Searching is goed bezig. Don't Hold Your Breath gaat in de zevende week omhoog van 8 naar nummer 5. Nog twee platen te gaan. In de snelle meerekenaars hebben we gehoord dat we pas twee zittenblijvers hebben gehad. En er dus nog twee zittenblijvers te gaan hebben. Nummer 1 en 2 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten.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 Dus Alexis Jordan en Happiness. Nog één plaat te gaan. De beste plaat van Europa op dit moment is in handen van eh, Jennifer Lopez en Pitbull. In de tiende week blijven ze bovenaan de lijst staan. De single die heet eh, On The Floor. De vraag is natuurlijk, hoe lang houden zij het vol boven in de lijst van Europa? party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't, don't get it confused, no. 'Cause you will lose, yeah. Now, now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Got honeycomb Baby, if you're ready for the. Vrijdag de 13e geldt niet voor Jennifer Lopez en Pitbull. Zij blijven namelijk de beste plaat in Europa. In de tiende week blijft On The Floor bovenaan de lijst van Europa staan. Alex Jordan, Happiness, Snoop Dogg, David Guetta, Sweat. Ina, de Sun Is Up en Nico Searching Don't Hold Your Breath maken de top 5 helemaal compleet. Wil die lijst nalezen? Dat kan. Hij staat op internet www.cfmzandvoort.nl Daar is hij terug te vinden. Ik wens u een heel fijn weekend.